Een spoedige start. Michel Koenen met het NOS-journaal. De verdachte van de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn... reed bewust met de vrachtwagen in op het publiek. Dat zegt de Duitse politie. De man is waarschijnlijk een vluchteling uit Afghanistan of Pakistan. Omdat hij verschillende namen heeft gebruikt... staat zijn identiteit nog niet vast. Hij was bekend bij de politie vanwege kleine vergrijpen... maar stond niet bekend als terreurverdachte. Bij de aanslag kwamen twaalf mensen om het leven... 48 mensen raakten gewond. De Turkse politie heeft vannacht een gewapende man aangehouden... die de Amerikaanse ambassade in Ankara wilde binnendringen. De man zou zeker acht keer in de lucht hebben geschoten. Het wapen had hij verstopt in de mouw van zijn jas. Het ambassadepersoneel is geëvacueerd. De politie onderzoekt het motief van de dader... zegt het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Het is niet duidelijk of er een verband is met de moordaanslag op de Russische ambassadeur in Ankara van gisteren. Turkije heeft in verband met die moord vier mensen opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid. Het zijn de vader, de moeder en de zus van de schutter van 22 en zijn huisgenoot. Die werkte net als de schutter bij de Turkse oproerpolitie. Richard Krajicek gaat na het ABN AMRO tennistoernooi in februari... aan de slag als coach van de Canadese tennisser Milos Raonic. De nummer drie van de wereld hoopt dat Krajicek hem beter kan maken op gras. Krajicek begeleidde vorig jaar nog de Zwitser Stan Wawrinka... maar die verloor op het gras van Wimbledon al in de tweede ronde. Krajicek won het toernooi in 1996. En het woord van het jaar is treitervlogger... Andere woorden die volgens Van Dalen goed scoorden waren Pokémon-terreur en Trumpisme. Een treitervlogger werd een begrip na de videoblogs van een Turkse Nederlander uit Zaandam... waarin hij onder meer agenten belachelijk maakte. Het weer nog lichte vorst en hier en daar een mistbank. Daarna veel zon. Het wordt 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad eh, staan nu 18 files. De meeste leveren maar een minuut of vijf vertraging op. En er is één grote uitzondering en dat is de A4 richting Amsterdam. Er staat eh, tussen Rijswijk en Dorp 7 kilometer file door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht.